We gaan het weer doen zoals vorige week ook. We beginnen dus eh, in 1971 en zo gaan we steeds verder de tijd in om ergens in 1979. En vandaag veel disco en soulgeweld. geweld. hoorde Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Gonna Go. Nou, niet zo'n eerste plaat om eh, je dat toe te wensen, maar goed, het is nou eenmaal zo. Curtis Mayfield was dat natuurlijk. En dit is prachtig, ook uit 71 Marvin Wells en Ferrer en Lady of the Morning bij Radio Els 558 op, en op de AM natuurlijk 1395. voorstellen dat je lekker met een zakradiootje of gewoon met een speaker uit de huiskamer lekker in de tuin zit te genieten van Radio Els 558. Daar was Joe Ferry de Hartog bij je tot 7 uur vanavond en het eerste uur uitsluitend 70s muziek. En dat gaan we heel snel achter elkaar draaien, zodat je mij heel weinig gaat horen. Dit is Radio Els 558 met Ferry de Hartog. All Hit Radio. Radio Els 558. zomerse muziek, Cabana van de twee mannen geluid, oftewel de two-man sound uit 1972. Want daar zijn we inmiddels al aanbeland hier in de Show, het eerste uurtje. En dit is zo'n bijzonder plaatje. Ik herinner het nog wel, maar ik dacht, oh, echt weer zo'n kader van zo'n vergeten plaatje. We hebben het hier over Chris Hodge met We On Our Way. ook uit 1972. Oeh, ah. Radio to the 70s, heerlijke soulmuziek van de OJ's uit 1973. Want in dat jaar zijn we inmiddels aangeland. Het heet allemaal Put Your Hands Together. Laten we de armen, of nee, de handen gewoon eens een keer ineen slaan. En we gaan lekkere soulmuziek draaien. Bijna het hele uur hoor, ja, echt waar. Natuurlijk uit 1973, The Undisputed Truth is dit. En Law of the Land. hoop dat je een beetje een fijn weekend hebt. Het is voor de heel veel Nederlanders al gisteren begonnen natuurlijk en met Hemels vandaag. Vandaag even snipperen en morgen vrij en overmorgen vrij. Het is gewoon bijna een korte vakantie. En wij doen hier een beetje aan mee om de feestvreugde te verhogen met wat mooie oude muziek uit de jaren 70 en met name eh, soulmuziek, land Law of the Land was dit uit 1973 met de Undisputed Truth. Nee, het is net andersom. Het is de groep The Undisputed Truth met het nummer La La. Law of the Land, ja. Ik ben namelijk gisteren wezen fietsen en ik ben nog niet helemaal bijgekomen, dus ik slaap eigenlijk nog een beetje half. Ik kan er ook verder weinig aan veranderen. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. birds and bees and all the flowers and trees, fishes on the line. Girls and guys and yellow butterflies sing hello summertime. A homemade boat and a river to float with nothing on our minds. Summer moon above, two people in love singing hello summertime, summertime. hop in for a swim. Hey, the water sure looks fine. Ain't nothing wrong, just floating along, singing hello, summertime. Summertime grins, lots of good friends, we're all feeling fine. Watch the sun go down, hear the summer sounds, singing hello, summertime, summertime. zijn inmiddels in 1974 aanbeland met Bobby Goldsboro. En dat is duidelijk geen zomermuziek, maar wel hele mooie muziek. Hello Summertime. Ja, het is volop zomer hoor. Dat geldt ook voor dit nummer. Dat is wel weer een beetje soul disco muziek. Van de IJsley Brothers, ook al uit 1974. En Who's That Lady? gisteren zo ongeveer 9 uur op de fiets gezeten in het zonnetje. Nou, noem het maar rustig een zon en een stekende zon. Want heel mijn voorhoofd ligt helemaal aan vellen, want ik ben helemaal verbrand. Ja, niet zo gek natuurlijk. En na een hele lange winter en een koud voorjaar. En als je dan weer voor het eerst in de volle zon komt, ja, dan gaat het niet helemaal goed. Dus we zitten hier gewoon even lekker een beetje bij te komen vandaag van de grote fietstof van gisteren. En jullie horen Isley Brothers met That Lady. Hoe is That Lady uit 1974? En we gaan zo naar 1975 toe. All Hit Radio. Radio Els. 558. eens zoek van die heerlijke muziek hè, van de kleine dametje. Ja, <laughs> ik vind het prachtig allemaal. Tina Charles is hier en You Set My Heart On Fire uit 1975 bij Radio Els. Dat is een hele leuke gillende keukenmeid hoor. Tina Charles met You Set My Heart On Fire. We zijn aangeland in het jaar 1975 en zo met. we gaan beginnen met nog een heel mooi nummer uit 1975. Misschien ben je het al helemaal vergeten, maar de trams ben je natuurlijk niet vergeten. We gaan terug naar Seven Place. De Ava Show. Dan oh, daar mag je me s'nachts nachts voor wakker maken hoor. En ja, Dirk Jan die uh, vertelt me, had ik maar beter maar in moeten smeren. Ja, dat kom je nu mee. Daar heb ik nu natuurlijk niet zo gek veel meer aan. Maar goed, dit is mijn eigen schuld. We komen er wel weer overheen. De trams met 7 plays uit 1975. En we gaan beginnen aan 1976. En dat is gelijk het tweeluik. Ik kwam het plaatje van de week eh, een keer tegen op die grote externe eh, harde schijven waar al die muziek op staat van Radio Els. Ik denk, hé, hey, dat zou je ook bijna vergeten zijn, in 1976, Starbuck, twee opnames uit datzelfde jaar. Moonlight Feels Right and I Got To Go Now. Twee leuk, nu, nu, nu. top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to dose a potion. The moon will send you on your way. <laughs> Moonlight feels right. Moonlight feels right. We'll lay back and observe the constellation. Watch the De muziek van toen is veel beter. Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. I helped you with your problems. You ought to help me with mine. Whoa, I got to know, I got to know. Just give me some kind of sign. You wanna be a lady scholar. You ought to know what to say. Oh, I got to know, I got to know. We can't go on this way. In the major fool down on 42nd Street. would tell you there's no way to be. decade was silence. You expect me to understand? Whoa, I got to know, I got to know. You can make me a happy man while I'm waiting for your answer. I'm sleeping in my shoes. Whoa, I got to know, I got to know, cause I wanna go spread the news. In that major fool down on 42nd Street. But on your mind, what's on it? But I'm tired of all this waiting. Your sweet talk me to death. Oh, I got to know, I got to know, so I better not hold on. 558 met de Show. En in het eerste uur op de vrijdagavond doen we Lekkere 70s en die breng je weer helemaal terug naar de warme zomers uit de jaren 70. Want die waren er volop hoor. Ik denk dan aan 74, 75, 76. Gewoon alle drie op een rij met hittegolven, noem maar op. En dan heb je altijd weer een herinnering als je die muziek hoort. En dat geldt ook wel voor deze. Maar we gaan nu naar 1977 toe met GG Co. En een klein beetje Ik kom je halen plaat. Want het gaat allemaal over het geweer van de duivel. Oftewel de Devil's Gun bij Radio Els. 558. De Vrije Vrijdag begint natuurlijk bij Radio Els 558 en we gaan eens even een lekkere feestje bouwen. Let's have a party van de Chaplin Band. Kon je dat nummer nog uit 1977? Ja, geweldig om weer eens een keer terug te horen. We gaan 1977 verlaten hoor. Ja, we gaan naar 1978 toe en ik zie dat de klok ook alweer aardig op schiet. We hebben nog maar ruim 10 minuten, dus we gaan even flink eh, doorstampen zoals dat heet. Letterlijk en figuurlijk. We gaan naar 78 met Evelyn Champagne King en Shame. En dat is een prachtig nummer Ja, tijd niet gehoord, tijd niet gehoord. Welkom bij Radio Els 558 Show tot 7 uur vanavond. Burning, you keep my Evelyn King met daartussendoor Champagne staat erbij met Shame. Het is allemaal een schande natuurlijk dat het bijna alweer voorbij is dit uurtje. Heb je dit heerlijk, die disco muziek en alles. We blijven even in 1978 met The First Choice. En we gaan naar Dr. Liefde toe, oftewel Dr. Love als je die nodig mocht hebben. First Choice uit 1978 met Dr. Love hier bij Radio 558. En het eerste uurtje zit er bijna op. Ik heb er nog maar eentje voor je. En dan zie je mij, of hoor je mij beter gezegd, terug naar het nieuws en weer van 6 uur. Tot zometeen. meteen. is Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Apple-CEO Tim Cook reist later deze maand naar China om daar te spreken met overheidsfunctionarissen. Apple heeft te maken met verschillende problemen in het land. Cook zal spreken met hooggeplaatste functionarissen van de Chinese regering en de Communistische Partij. China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt voor Apple. De verkopen van de iPhones vallen tegen vanwege juridische problemen in China. De Marokkaanse consul Khalid Koualsim gaat praten met vertegenwoordigers van Marokkaanse groeperingen in Ede. De consul-generaal heeft een gesprek gehad met de burgemeester Kees van der Knaap van Ede, wethouder Marije Eleveld en de politie. Daarin heeft de consul zich laten bijpraten over de gebeurtenissen in de wijk Veldhuizen en het gedrag van een groep Marokkaanse jongeren in de wijk. Die zorgde voor ongeregeldheden in het leegstaande winkelcentrum De Lindenhorst in Ede. Opstandelingen van onder meer het aan Al-Qaeda gelieerde Al-Nusra hebben vandaag een dorp ten zuiden van Aleppo veroverd op Syrische regeringstroepen. Bij de gevechten zijn zeker 73 doden gevallen. Het veroverde dorp Kan Tuman, 6 kilometer ten zuiden van Aleppo, is strategisch van belang omdat het aan de snelweg tussen Aleppo en de hoofdstad Damascus ligt. Nog even het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam weer.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 De koek is in de borden, de komende karat. Ibi, waai weg, jij was af. Welkom luistervrienden van Radio Els 558 Ava Show. Het tweede uurtje tot 7 eh, uur. En inmiddels zit ik hier vastgeplakt aan mijn stoel. Want de studiotemperatuur, ik zal eens even kijken schuin, is inmiddels al opgelopen tot 28,5 graden. Ja. En we hebben ook nog de vergadering natuurlijk vanavond. Maar ik weet niet hoe laat dat, dat gaat gebeuren. Want Els is met Tom Plas naar het strand toe. Dus ik heb geen idee hoe laat dat ze terug zijn. Want we moeten natuurlijk vanavond weer een nieuwe Els-plaat kiezen. Wat hebben we allemaal? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. We hebben wat nieuwsdingetjes. Ik ga straks even kijken of er nog files zijn in Nederland. We hebben, weet je nog wel, de tijdreismachine van Radio Els. En we hebben muziek bijvoorbeeld van de White Plains, van de Mamas en de Papas, van Spooky 2, van de Trams. Daar zijn ze weer. Lori Spee, dat is het twee leuk voor vandaag. Lulu, Mary Hopkin, heb ik gisteren al iets van op mijn Facebookpagina gezet. Dat is een heel prachtig plaatje wat je bijna nooit nergens meer hoort, maar wel natuurlijk bij Radio Els. We hebben Michael Brown, we hebben The Move uit de jaren 60, The Four Seasons, de Spinners komen weer eens een keertje voorbij. En we beginnen zoals gebruikelijk met de plaat van 50 jaar geleden. We gaan terug naar Volendam, naar de Cats. En hier is What a Crazy Life in het Show bij Radio Els 558. Goedenavond. heb je best een mooi leven als je nergens iets van aantrekt en gewoon een gek leven leidt. Jode de Cats uit 1966, what a crazy life. Er staan slechts 30 kilometer aan files verdeeld over vier stuks, dat is te verwaarlozen. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag, Radio Els noteren we voor deze opname van de Spinners met Working My Way Back to You. Misschien zit je inmiddels al aan de hete aardappels, want dat kan ik me niet voorstellen met deze temperaturen. Dan wens ik je natuurlijk een heel smakelijk eten. Een inbreker besloot donderdagavond in Reeuwijk in een sloot te springen nadat hij was betrapt in een huis aan de Kossendijk. Mensen hadden zijn vluchtweg geblokkeerd, waardoor hij koos voor een plons in het water om te ontsnappen. Toen de politie erbij kwam, bleef hij in de sloot zwemmen en weigerde hij aan de kant te komen. De agenten vorderden toen een bootje om hem op bedrogen te krijgen. De 29-jarige Gouwenaar is meegenomen naar het bureau, aldus de politie. Ja. Ja, ja, ja. Goed optreden van de burgerbevolking daar. We gaan naar 1976, naar de Four Seasons met Frankie Valley. En het is allemaal getiteld Silver Star. Welkom bij Radio S558 Show bij je tot een uur of zeven met ondergetekende Ferry de Nortel. sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. natuurlijk fantastische muziek. En ik zit altijd aan te wachten op dat fluitje. Want dat vind ik een van de mooiste passanten in dit nummer. Je hoorde natuurlijk de move uit 1967. I can hear the grass grow. Nou, dat kan wel kloppen. Want als ik nu luister naar dat gras, dan hoor je het inderdaad groeien. Want je moet het onderhand momenteel drie keer per week maaien. Zo hard groeit dat tegenwoordig. Radio Els 558. Informatie. Tom Dumoulin heeft, eh, heeft vrijdag de start van de Ronde van Italië in Apeldoorn opgeluisterd met een zege in de tijdrit. De renner van gigant Alpekin ging om 16:47 uur van start en legde het parcours van 9,8 kilometer af in 11 minuten en 3 seconden. Lotto Jumbo-renner Primo Roglic werd tweede op slechts 0,022. Wat praten we over hier, hè? Andri Amador werd derde in Apeldoorn. De Costa Ricaan van Movistar gaf 6 seconden toe. Fabian Cancarella, vooraf gezien als de grootste concurrent voor Tomilin, beet zich stuk op die tijd van de Nederlander. De Zwitser van Trek, die niet geel fit was, werd achtste op 14 seconden. Ja, dat is toch wel een leuke, hè? Nederlandse overwinning weer eens een keer in de sport, mag ook al weer eens een keer gezegd worden. Wij gaan hier naar 1986 met Michael Brown en Close to Perfection bij Radio Els 558 in de Ambershow. tuindeur open en de speakers eh, maar lekker naar buiten meenemen en lekker in het zonnetje gaan zitten. Want zelfs vanavond blijft het gewoon voorlopig nog gewoon warm, want morgen schijnt het nog warmer te worden. Daar hoor je straks van alles over, zo rond de klok van kwart voor zeven als we het uitgebreide weerbericht doen. Het is tijd geworden hier in de Afwashow voor Ladies only. Ja, voorlopig wel in ieder geval hoor. Want we hadden eh, natuurlijk, dit was Michael Brown. We krijgen straks Lulu. En we krijgen straks ook nog Laurie Spee. Dat is het weer leuk. Dus we krijgen voorlopig alleen maar damesmuziek. En deze had ik gisteren al op de Facebookpagina gezet. Het komt uit 1970. Mary Hopkin.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 De recherche roept mensen die over beelden beschikken van de straten waar dit is gebeurd zich te melden. De vermoedelijke dader, die zichzelf Slash noemt, sloeg in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw toe. Volgens de politie, die een onderzoek heeft ingesteld, zijn na Koningsnacht zeker 50 platte banden ontdekt. Sles laat zijn naam vaak achter op de auto's waarvan de banden zijn lek geprikt. De getroffen auto's op Koningsnacht stonden op de Verdilaan, de Ravel, Bach, Schelfhout, Schouwman en Van Tijn. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat de bandenprikker elke keer dezelfde persoon is, maar de recherche is een onderzoek daarover gestart. Er zijn camerabeelden van deze straten in beslag genomen voor onderzoek en de politie hoopt naar de oproep nog veel meer uh, beelden te krijgen natuurlijk. Ja, is wat. We gaan naar de volgende dame toe in Ladies Only kwartiertje. Zo heet het ongeveer weer. 1975, hier is je Lulu en Take Your Mama for a Ride. en Tomplas zijn nog steeds niet terug. Dus eh, ik heb mezelf even, weet je nog wel, van de telex afgeplukt. En ik moet het helaas zonder run doen, want ik heb geen idee waar Els dat verstopt houdt. Dat verstopt ze altijd, want ze is bang dat ik anders heel de fles leeg drinkt. Weet je nog wel voor vandaag? Het is vandaag 6 eh, mei en dat is de 127ste dag van dit jaar en er komen er nu nog 239. Vandaag in 1994 de Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II openen officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. En vandaag in 1955 de Duitse Bondsrepubliek treedt toe tot de NAVO en in 2002 wordt in Nederland de politicus Pim Fortuyn vermoord. Dat weet bijna iedereen nog. Iedereen weet ook waar die was op dat moment. We gaan even naar de sport toe. Vandaag in 1970. Feyenoord legt als eerste Nederlandse voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wint de Rotterdamse club in die finale met 2-1 van Celtic. Door doelpunten van verdediger Rines Israel en de Zweedse aanvaller Ove Kindval. We gaan even naar de wetenschap toe. In 1840 vandaag in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland verschijnen de eerste postzegels ter wereld. Het is al zo lang geleden. Hè? En in 1889 wordt vandaag de Eiffeltoren officieel geopend. Dan gaan we eens kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1882 Wilhelm van Pruisen, laatste kroonprins van het keizerrijk Duitsland. Hij overleed in 1951. En Gerrit Salm is vandaag jarig. Hij komt uit 1952. Hij was natuurlijk een Nederlands politicus en minister van Financiën. En is nu geloof ik de baas bij ABN AMRO. En in 1953 werd geboren Tony Blair. Hij was ooit Brits premier. George Clooney is vandaag jarig. Hij is natuurlijk een Amerikaans acteur. Hij komt uit 1961. En de overledene voor vandaag, dat was in 1988 Dirk II van Holland. Hij was ook graaf van Holland. Kovendijk werd 61 jaar. Hij overleed vandaag in 1978. Hij was natuurlijk een Nederlands toneel, televisie en filmacteur en ook nog regisseur. En snip en snap, eh, Piet Muizelaar, 78 jaar werd hij. Hij overleed in 1978 en vandaag in 1992 overleed Marlene Dietrich op 90-jarige leeftijd, een Duits-Amerikaans actrice en zangeres. En zoals eerder al genoemd, Pim Fortuyn overleed vandaag in 2002. Hij werd 54 jaar oud. En Viola Wills was een Amerikaans popzangeres. Zij werd 69 jaar oud en overleed in 2009. Het is vandaag de internationale anti-dieetdag. En vandaag organiseert de stichting Beeld van Pim elk jaar een herdenking op 6 mei ter nagedachtenis van de moord op Pim Fortuyn. En de Rooms-Katholieke Kerk viert vandaag de heilige Johannes voor de Latijnse poort. Ja, je moet het maar verzinnen. Even het weer toe. In 1996 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 2,3 graden en de hoogste maximumtemperatuur, dat gebeurde in 1990, 27,7 graden. In 1959 scheen die roze koperen bol boven ons hoofd het langst, 13,5 uur. En de langste neerslagduur was in 1994 maar liefst 15,5 uur. En dan gaan we gelijk alweer naar het eh, volgende onderdeel. We hadden het al aangekondigd. Lori Space, twee leuk voor vandaag. Allebei de nummers komen uit 1982. Als eerste How Many Times en daarna Good News, Bad News. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. How many times will you fall and stand alone with your back to the wall? How many times will it take till you crawl out from behind your mistake? chance you might win, but then again you might lose. I never said it'd be easy, and I never gave guarantees. The things you have to do are mostly up to you, and I wouldn't stop you. How many times will it take till you crawl out from behind your mistake? 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. half 7 bij ons in de Show Radio Els 558 beluisteren via www.radioels558.nl. Dan kun je ook nog op de tune-in player drukken. Dan is het geluidskwaliteit nog ietsje beter als van onszelf. En natuurlijk op de Middengolf 1395 in het oosten van het land. En meneer Bank is onderweg naar het strand om Tonplas en, en eh, eh, Els natuurlijk op te halen. En ik heb al gevraagd of hij gelijk even langs de sleten wil gaan. Hier zijn de trams. Sing When the Strings of My Heart uit 1975. strings Het is er nauwelijks een wolkje aan de lucht en ook het weekend ziet er zonovergoten uit met slechts af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur loopt zaterdag op veel plaatsen op tot boven de 25 graden. Zondag is het 23 tot 25 graden. Er waait wel een stevige wind, matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten. Windkracht 4 tot 5. Maandag ziet er ook nog zeer zonnig uit. Vanaf dinsdag komt er een eh, even kijken, dan ben ik mijn tekst kwijt. Vanaf dinsdag komt er langzaam meer bewolking en neemt voorzichtig de kans op een bui in de avond toe. De temperatuur blijft nog wel ruim boven de 20 graden. Gaan we eens even kijken naar de rapportcijfers van morgen. Het barbecueweer is een 8, het fietsweer is een 8, het strandweer is een 9 en het zeilweer is maar liefst een 10. Dat komt natuurlijk door die eh, vrij krachtige wind ben ik als fietser dan weer niet zo helemaal erg blij mee. Maar ja, goed, eh, we doen het er maar mee. En we mogen natuurlijk niet klagen na zo'n koud voorjaar. Hier gaan we door met de muziek van Spooky Toots. is dit, ja, 1969. That was Only Yesterday. Een prachtplaatje, al zeggen we het zelf. guess I'll have to get out of this town. No sense in my waiting around. Only thing left for me here is pain. She's gone for sure, now why pretend? Left last night with a friend, leaving not a word that would explain. And that was only yesterday. care. I need some time to hide my shame. Was only just one day ago, found what I'd been searching for. Had left town on a late night train. met de hits van toen op Radio Els. zijn weer even lekker in de 60s aangekomen hier in de Show op de vrijdagavond. Met ongeveer nog een, hoeveel zal zijn, nog kleine 10 minuten te gaan. De mamas en de papas hoorden je natuurlijk met Creaky Ellie. En dit is uit 1971 eens prachtig allemachtig.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 Voor zover je gewoon niet lekker buiten blijft natuurlijk. Op Nederland 1 hebben we eerst het journaal om 8 uur. Daarna hebben we Witse om half 9 en om half 10. Ik vertrek en om 5 voor half 11, hoe heurt het eigenlijk? Op Nederland 2 hebben we natuurlijk om 5 voor 8 de tafel van taal. En om half 9 de quiz 2 voor 12. En om 10 over 9 de hokjesman. En nieuwsuur begint zoals gebruikelijk, gebruikelijk om 10 uur. Op Nederland 3 hebben we weer tot half 9 60 jaar Songfestival. En om half 9 begint Dictator. RTL 4 hebben we natuurlijk goede tijden, slechte tijden om 8 uur. En Holland Got Talent, dat begint om tien over half negen en duurt maar liefst tot eh, meer als half elf, of zelfs wat later. Hebben we nog films of zo? Mm, Traumacentrum hebben we op SBS eh, 6. Zullen we een spelletje doen om half negen? Wat een poppenkast om tien uur. En daarna nog Hart van Nederland om half elf. Ik zit even naar voetbal te kijken. Of eh, naar films te kijken. Maar ik zie ze niet zo gauw voorbij komen hoor. Wel, als je van voetbal houdt, kun je nog naar Voetbal Insight kijken op RTL 7. Dat begint om half negen en dat duurt tot tien uur. Dan gaan ze over voetbal praten ja, ik zie nou ook eigenlijk niet iets van uh, studio sport of zo met het wielrennen. Wat eh, toch wel eh, leuk was voor Nederland natuurlijk vandaag. Hè? Met Tom Dumoulin die gewonnen heeft. Zeg, wij gaan eruit. Ik zou zeggen, misschien tot morgen. Ik denk wel dat het lukt hoor. Een top 40, dat denk ik wel. En anders tot maandag in de reguliere afwasshow. Een hele fijne avond en heel prettig weekend verder. En graag tot een andere keer. De laatste wordt er eentje van de Doobie Brothers. En dat is allemaal getiteld De Dokter. Bye bye, zwaai zwaai. Radio Els 558 met het nieuws.